Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De explosie in Den Bosch was mogelijk een aanslag op het verkeerde huis. Vannacht was een ontploffing midden in een woonwijk. Het huis van een gezin met twee jonge kinderen raakte zwaar beschadigd. Zij kwamen met de schrik vrij. De politie houdt er rekening mee dat het een aanslag was... en dat criminelen eigenlijk een ander huis in Den Bosch wilden opblazen. Volgens RTL Boulevard woont even verderop de vriendin van oud-motorbendeleider Klaas Otto... en was haar huis het echte doelwit. Een tenniscoach uit Brunsum in Limburg is geschorst vanwege matchfixing. De man van 26 heeft toegegeven dat hij de uitslagen van wedstrijden manipuleerde voor geld. Hij heeft ook bewijsmateriaal vernietigd. De coach mag 12 jaar lang niet aan de slag op banen van de tennisbonden... en hij krijgt een boete van bijna 12.000 euro. Wie vaak s'avonds in de Bijkorf in Amsterdam te vinden is... kan binnenkort voor een dichte deur staan. Komende weken kun je niet meer alle avonden naar tassen van Gucci kijken of zonnebrillen passen. De Bijkorf schrapt drie koopavonden door een personeelstekort. Op maandag tot en met woensdag gaat de winkel daarom al om 7 uur dicht. De strandgangers bij Noordwijk moeten opletten waar ze parkeren. Die oproep doet de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vorige week stond een auto in de weg bij het uitrukken voor een vermiste jongen. De wagen moest aan de kant worden gezet en pas daarna kon de reddingsboot er langs. Die gele lijnen geven de breedte aan van de reddingboot ja, die naar de strand eh, wil rijden. En als daar eh, scooters en fietsen verkeerd geparkeerd staan, dan kunnen wij er niet doorheen. Kijk, als elke seconde telt, dan wil je zo snel mogelijk eh, op het strand of in de zee zijn. Nou, als iemand verdrinkt en wij kunnen er niet door... Ja, dan kan dat natuurlijk wel eh, extra gevolgen eh, geven voor dat ongeval, voor dat incident. De vermiste jongen werd vorige week op het strand weer gevonden. Het weer een beetje van alles wat. Af en toe wolkenkans op een buitje, maar ook flink wat zon vandaag. 18 tot 22 graden. Morgen wordt het warmer dan maximaal 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij afrit Naarden is de rechterreis ook dicht. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Baarn. Tot zover de verkeersinformatie.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 En toch te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht gebleven daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen FM 24 uur per dag, hete zomerhits. twee vingers op. twee vingers in mijn Ik pak de zaken grondig aan omdat die dingen niet vanzelf gaan. Dus soms moet ik de teugels vieren, wil ik met mijn vrienden vieren. Even aan iets anders denken, mijn gemoed wat aandacht schenken. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. op. Oh, oh. best wel serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? En blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Oh, oh, oh, oh ik neem het leven met twee vingers, oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers. Elke dag vol gas kost me te veel kruim. Elke dag vol gas het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin.